Michel Koenen met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat gisteren is opgepakt in Londen... omdat ze demonstreerden voor actiegroep Palestine Action... is opgelopen naar zeker 474, zegt de Britse politie. Palestine Action voert actie tegen bedrijven die wapens leveren aan Israël. De Britse overheid heeft de groep als terroristische organisatie bestempeld... na een actie op een Britse luchtmachtbasis. Daar werden militaire vliegtuigen beklad... Aan de steunbetoging voor Palestine Action deden honderden mensen mee. Ze riskeren een jarenlange gevangenisstraf. In Tel Aviv hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uitbreiding van de oorlog in de Gaza-strook. Volgens de organisatie waren er honderdduizend man op de been. Donderdag maakte premier Netanyahu bekend dat Israël Gaza stad wil bezetten. Inwoners krijgen tot de symbolische datum van 7 oktober de tijd om de stad in het noorden van Gaza te verlaten en naar het zuiden te trekken. De demonstranten vrezen dat er nog levende Israëlische gijzelaars dat niet gaan overleven. In Zeeland heeft gisteravond brand gewoed in de duinen bij Biggekerken. Volgens de veiligheidsregio stond een gebied zo groot als drie voetbalvelden in brand. Het vuur brak uit aan de zeekant en verspreidde zich snel over de top van de duinen. Met zes blusvoertuigen en twee waterwagens was de brand een half uur later onder controle. Mogelijk is de brand veroorzaakt door afgestoken vuurwerk. In de eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. Titelverdediger PSV speelde Sparta van de mat. In Eindhoven werd het 6-1. NEC staat tweede na een 5-0 zege op Excelsior. Feyenoord won met 2-0 van NAC Breda. En Volendam pakte een punt bij Heerenveen. Het werd 1-1. Het weer, het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Lokaal kan wat mist ontstaan.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 Keep it on the low. Cause my So how you moving? I know when you in the house, so when you cruising, it's been proven. My love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided.